Hier boekraad met het NOS Journaal. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op buurland Iran. Volgens het land zijn doelen van een terroristische organisatie in Iran aangevallen. Een Iraanse functionaris zegt tegen een Iraans persbureau... dat er raketten neerkwamen op een dorp bij de grens met Pakistan. Daarbij zouden drie vrouwen en vier kinderen zijn omgekomen... die allemaal niet die Iraanse nationaliteit hadden. De Pakistaanse aanval is een reactie op de luchtaanval van Iran op Pakistan van dinsdagavond. Daarbij kwamen volgens Pakistan twee kinderen om het leven. Nederlandse start-ups haalden afgelopen jaar veel minder geld op. Het investeringsbedrag daalde met 27 procent. Een tegenvaller voor beginnende bedrijven die sterk afhankelijk zijn van investeringen. In totaal werd er vorig jaar 1,9 miljard euro geïnvesteerd in start-ups. Het jaar daarvoor was dat nog 2,5 miljard. Volgens de branchevereniging heeft de daling te maken met de hoge rente en onzekerheid door oorlogen in de wereld. Bij een autoongeluk in Hilvarenbeek is één inzittende om het leven gekomen en een ander zwaar gewond geraakt. De auto raakte op de N269 van de weg bij een rotonde en sloeg over de kop. Er was geen ander voertuig bij het ongeluk betrokken. Justitie in Suriname heeft een formeel opsporingsbevel verspreid voor Daisy Bouterse. De oud-president en oud-legerleider is veroordeeld tot 20 jaar cel vanwege de decembermoorden. Hij had zich vrijdag bij de gevangenis in Paramaribo moeten melden, maar deed dat niet. De bewoners van 22 appartementen in Den Bosch moeten tijdelijk elders verblijven... naar een grote brand in de parkeergarage onder hun huis. Door de brand zijn scheuren in de constructie van het gebouw ontstaan. Hoe lang de bewoners ergens anders moeten wonen is nog niet duidelijk. Het weer... In Limburg valt nog enige tijd sneeuw en vanuit het noordwesten trekken winterse buien over het land met kans op gladheid. De temperatuur in de middag ligt tussen de 0 en 5 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Het investeringsbedrag daalde van 2,5 miljard euro naar 1,9 miljard. Volgens de branchevereniging speelden daarbij de hoge rente en de vele conflicten in de wereld een belangrijke rol. Ranska Rus is in de tweede ronde uitgeschakeld op de Australian Open. In Melbourne verloor ze in twee sets van de Russin Alla Kanlinskaya. Het weer. In Limburg valt nog enige tijd sneeuw... en vanuit het noordwesten trekken winterse buien over het land met kans op gladheid. De middagtemperatuur ligt tussen de 0 en 5 graden.